Gert Kluk met het NOS Journaal. In de PVV staan door het vertrek van de Tweede Kamerleden Hernandez en Kortenhoeven. Het vertrek van de twee viel bijna samen met de bijeenkomst waarop PVV-leider Wilders zijn verkiezingsprogramma presenteerde. Kern van dat programma is dat de PVV uit de Europese Unie wil. In een toelichting op hun vertrek hekelde Hernandez en Kortenhoeven de solistische manier van optreden van Wilders. In een reactie zegt Wilders dat hij zich overvallen voelt door het vertrek van de twee en dat hem een mes in de rug is gestoken. De Franse justitie heeft een inval gedaan in woning en kantoren van oud-president Sarkozy in verband met de kwestie Bettencourt. Die draait om de onwettige financiering van politieke partijen. In de campagne voor het presidentschap in 2007 zou Sarkozy illegale gift hebben ontvangen van de rijkste vrouw van Frankrijk, L'Oréal miljardair Liliane Bettencourt. Uit de beschuldigingen kan niet worden opgemaakt of medewerkers van Sarkozy het geld hebben aangenomen of dat hij het zelf in ontvangst nam. PostNL neemt langere tijd voor de reorganisatie van het postbedrijf. Er worden dit jaar geen bestelkantoren meer gesloten en geen nieuwe sorteercentra meer geopend. PostNL wil de 163 bestelkantoren vervangen door negen centrale locaties. In Brabant en Utrecht werd daar eerder dit jaar een begin mee gemaakt, maar er ontstonden bezorgproblemen. De nieuwe, spraakgestuurde sorteermachine bleek niet betrouwbaar. PostNL zegt dat het nog altijd niet overal goed loopt met de postbezorging en daarom is besloten meer tijd te nemen voor de reorganisatie. De derde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloaak Peter Sagan. Hij was de snelste van het peloton in een lange sprint bergop. De Noorboos van Hagen werd tweede, de Sloaak Peter Velits derde. Beste Nederlander was Bauke Mollema op een negende plaats. De Zwitser Cancellara behoudt het geel. Het weer vanavond meer opklaringen. De kans op een bui neemt af. Morgen worden 23 graden op de Wadden tot ongeveer 27 graden in het oosten van het land. Wel kunnen er morgen enkele stevige buien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 6 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 7 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer.